Lot Lewin met het NOS Journaal. Ook in België worden nu eieren. Het gaat om de eieren van bijna 60 pluimveebedrijven... waar mogelijk met het giftige middel fipronil is gewerkt. Dat werd in juni al bekend, maar de landbouwminister heeft besloten... om toch onderzoek te laten doen naar deze bedrijven. In Nederland zijn al 300.000 kippen geruimd omdat ze te veel fipronil in hun bloed hebben. Brancheorganisatie LTO verwacht dat er nog veel meer kippen geruimd gaan worden. De voetbalsters van Oranje hebben na hun overwinning op de Denen al flink wat felicitaties ontvangen. Ze vonden de finale in Enschede met 4-2. De koning Willem-Alexander twitterde dat Nederland heeft genoten van een spectaculair toernooi met een fantastische ontknoping. En premier Rutte, die in het stadion was, noemde het een prachtige prestatie. En ook Marco van Basten prees na afloop vooral het combinatiespel van Oranje. Morgenavond is de officiële huldiging in Utrecht. Bij een aanslag in een kerk in Nigeria zijn zeker elf mensen gedood. De daders zouden het specifiek op iemand hebben gemunt, maar die zou niet aanwezig zijn geweest in de kerk. Wat de achtergrond is van de aanslag is onduidelijk. Er zijn berichten dat het te maken heeft met de strijd tussen drugsbendes. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram zou er niet achter zitten. De Atalanta is dit jaar de meest geziene vlinder in de tuin. Dat blijkt uit de voorlopige resultaat van de jaarlijkse vlindertelling. Ook vorig jaar werd de vlinder met zwarte vleugels, met oranje strepen en witte stippen het vaakst gezien. Ruim 3000 mensen die een tuin hebben, hebben dit weekend vlinders geteld. In totaal zagen ze meer dan 36.000 vlinders van 51 soorten. Het weer dan nog, het koelt vanavond flink af naar een graad of 8. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanaf dinsdag meer buien en een stuk koeler. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1239 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje New muziek op je eigen lokale radio.